Ze was als een godin, avontuurlijk en mooi. Ze leefde van liefde, van lof en allooi. Ze had zoveel gehad, toch was ze niets kwijt. Zo onbereikbaar. Ze deed je soms pijn. vriendschap verbrak. Ze maakt je kwaad en dan weer zo week, zo onbereikbaar. Maar je voelde je goed als ze met een lach danst.